Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Voor president Obama staat vast dat het regime van de Syrische president Assad... achter de aanval zit met chemische wapens vorige week in Damascus. Obama zei in een gesprek met de Amerikaanse publieke omroep PBS... dat de VS bewijsmateriaal heeft onderzocht... en niet gelooft dat de Syrische oppositie chemische wapens bezit. De president zei verder dat hij nog geen besluit heeft genomen... over hoe de VS zal reageren... Het doel blijft volgens hem een beperkte actie om het gebruik van gifgaswapens in de toekomst te voorkomen. Als we helder en resoluut zeggen stop hiermee, dan kan dat op de lange termijn een positief effect hebben op onze nationale veiligheid, zei Obama. De kans op een actie op korte termijn lijkt gisteravond kleiner te zijn geworden. De Britse regering heeft het Lagerhuis voorgesteld om te wachten... tot de Veiligheidsraad een rapport van de VN-wapeninspecteurs heeft kunnen bestuderen. Dat kan nog een paar dagen duren. Het Lagerhuis bespreekt het regeringsvoorstel later vandaag. Eerder leek premier Cameron nog aan te sturen op een snelle actie. Intussen lijkt het Syrische leger zich voor te bereiden op een internationale aanval. Ooggetuigen melden dat het leger in Damascus belangrijke militaire posten heeft ontruimd. SP-leider Roemer is mordicus tegen militair ingrijpen in Syrië. Ik wil geen oorlog ingerommeld worden, zegt hij in een gesprek met de NOS. Volgens Roemer lost wapengekletter niks op. Bovendien is hij huiverig voor de gevolgen in de regio. Hij vraagt zich af wat de reactie van Iran zal zijn en wat er met Israël zal gebeuren. Daarom is voor Roemer de diplomatieke weg de enige manier. Later vandaag debatteert de Tweede Kamer met de ministers Timmermans en Hennis Plasgaard over Syrië. PSV heeft zich niet weten te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. In Italië verloren de Eindhovenaren met 3-0 van AC Milan. PSV gaat nu verder in de Europa League. Het weer vannacht droog, 10 graden. Overdag eerst bewolkt, maar smiddags ook af en toe zon.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 So nice, life would be so nice if one day I find someone who will take my hand and samba through life cling to me, stay with me right around. Someone to sing to me, some little samba song. Someone to take my heart then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start. to sing to me some little samba song. Some weet niet voor niets de Summer Samba. En je hoorde de stem van Astro Gilberto. Ze werd begeleid onder andere door organist Walter Wanderley. Muziek nu uit 1966, Bossa Nova muziek uit 66. Zo oud is dat alweer. Goedenavond allemaal, goeienacht. Dit is de Nachting, dan is het muziekprogramma van Radio 1. Verzorgd door de VARA. En het duurt allemaal tot 6 uur. Vandaag is het... Ehm, 29 augustus. Het is vandaag precies 55 jaar geleden dat eh, Michael Jackson werd geboren. Daar sta ik bij stil deze nacht. Elk uur hoor je een plaat van eh, de man. En zo'n plaat is dan steeds uit een ander decennium. Dit uur alvast een plaat uit de jaren 70 van Michael Jackson. Verder natuurlijk een eigen opname een studiosessie, de Falls, die kan je in ieder geval eh, gaan beluisteren dit uur er is eh, ook aandacht voor de vrolijke noot. Harry Jekkers komt met een uitgebreide sketch langs. Dat zal zo tussen half vijf en vijf uur zijn. En dit uur de Vliegende Panthers, die we eens een keer gaan eh, voorlezen... uit het grote verhalenboek van Dickie Dick. Deze band die je nu hoort, die stond eerder gisteren op de planken van Paradiso. Op de planken van het podium van Paradiso. Tomahawk. Tomahawk, een band uit de Verenigde Staten... die op het podium van Paradiso stonden. Dinsdagavond was dat het geval. Hebben recentelijk een nieuw album afgeleverd. Odd Fellows, de titel daarvan. En ik liedje van dat album luisteren naar A Thousand Eyes. deze jongens die je nu hoort, die stonden op Lowlands. anders inderdaad. Dit gezelschap bij de Lima Tent. Die kleine tent waar je veel wereldmuziek gedurende de Lowlands dagen kan zien. En een van die bands was eh, Los Chinches. Een bond gezelschap, want een aantal leden zijn afkomstig uit Peru. En de andere mannen van het gezelschap die komen dan weer uit eh, Londen. Los Chinches, La Serpente Negra. En ook dit heeft te maken met een popfestival wat achter de rug is. Afgelopen weekend Landgraaf was ze de Waterboys. En de Waterboys stonden op Pinkpop Classic. Afgelopen weekend was het dan Pink Pop Classic. Het festival dat niet zoveel mensen op de been brengt... vergeleken met eh, het gewone Pinkpop dat... Eh, doorgaans begin juni altijd plaatsvindt. Maar er waren wel 3500 mensen die kwamen kijken naar onder andere de Waterboys. Een aantal bezoekers vielen tegen. Had misschien ook te maken met het eh, eh, niet al te beste weer afgelopen weekend. De Waterboys dus, die waren op het uh, Pinkpop Festival. Er komt nog een festival aan. Er zijn nog meer festivals. Niet van die hele grote meer komend, komende weken volgend weekend bijvoorbeeld op Vlieland, Vlieland into the Great White Open. Met een heleboel artiesten die daar naartoe gaan. Deze komt uit Vlaanderen bijvoorbeeld. Ever since I've been on short supply for glow sticks. I've been waiting for my fever to be cured. They've left me in the dark. Left me cursing all the stars. For I know you're bathing in that cold, cold light. I forgot my nose along with my sombrero. I've been put in charge of flowers and balloons. Though my hands are shaking badly, have I picked the shortest straw? Oh, I hope the sun is shining where you are. What you want from me? Did you set me free? keep on walking, please. There's nothing in the sea. I check the lawn for rubber chickens as I usher out the casualties of war. And do I like the way she dresses? Do I want to see the rest? Oh, I hope that you can see me where you are. I am only waiting for the world to happen. Like the stripper they found dead inside a cake. Ah, this summer is a killer. And the sinner gets a room when all he wants is to forget just where you are. What you want from me? Did you set me free? Walking, please. There's nothing in the sea. You've been hiding forever. What can I do? I've been waiting for someone like you. I've been talking to strangers. I don't think I should. I've been waiting for someone. I'm aching for someone. I'm waiting for someone like you. I've been looking for someone, I'm aching for someone, I'm waiting for someone like you. Could you paint my face? I wanna be a tiger. Cause a tiger when the need can be so fierce. All my fur is made of rust, my whiskers soaked in blood. Oh, I hope I'll be a tiger Oh, what you want from me? Did you set me free? Keep on walking, please. There's nothing in Bent van Looy was ooit de zanger en is dat nog. Maar de band heeft een, ehm, <laughs> een soort van sabbatical aan achtergenomen. Bent van Looy is de zanger van de Vlaamse popband Daspop En die heeft afgelopen jaar een solo-cd gemaakt, deze band van Looy. En van die cd die ik je luister naar het nummer Flowers and Balloons. En deze band van Boy, die komt dan naar Nederland voor een optreden. Wie weet, gaat hij nu ook beroemd worden hier in ons land. Ik je in ieder geval eh, van dat album dat hij net heeft gemaakt. Luister naar dat eh, eh, Flowers and Balloons. Band van Looy dus in Vlieland, of liever gezegd op Vlieland, Into the Great White Open. Het eh, festival dat volgend weekend eh, plaatsvindt op het eh, Waddeneiland. Er zijn nog meer festivals in Maastricht. Dat is dan de andere kant van het land. Daar vindt volgend weekend het Bruis Festival plaats. Een tweedaags festival waarbij drie podia zijn. Kortom, kom ik ook nog wel op terug voor dat het volgende week is. Michael Jackson... En toen was hij 13 jaar oud, Michael Jackson. Looking Through the Windows, de titel van het vijfde studioalbum van de Jackson 5. Jawel, het was toen alweer het vijfde studioalbum. Michael Jackson dus. Vandaag is het eh, precies 55 jaar geleden dat hij werd geboren. Ruim vier jaar geleden toen overleed hij. 25 juni 2009 was dat op 50-jarige eh, leeftijd. Vanwege dat feit dat het vandaag zijn geboortedag is... elke uur en steeds uit een ander decennium een eh, plaats van eh, de King of Pop, vond dat was zijn bijnaam Michael Jackson. Volgend uur hoor je van hem iets uit de jaren 80. Had ik het juist over eh, Into the Great Wide Open... aanleiding van die plaat van Bent van Looy uit België. Dit gezelschap komt uit Canada. En ze noemen zich Elephant Stone. En ook zij zijn op Into the Great Wide Open. All the things you thought that you'd never Canada, Montreal om precies te zijn. Daar komen ze vandaan. De Elephant Stone. Elephant Stone met Love. De Sinner heet de Sin. En volgende week zaterdagmiddag dan zullen zij daar zijn op Into the Great Wide Open. De volgende band die heeft al een aantal eh, festivals achter de rug. Onder andere eh, Pukkelpop, om maar zo op te noemen, Rock Werchter. En ook Lowlands hebben ze achter de rug. En ook het optreden bij Giel, 21 eh, augustus jongsleden vorige week was dat. Vols. Dit is een eh, grote zomerhit van deze zomer. My Number. We don't need each other now. We don't need the city. creed all the culture now. Cause I feel. Thank you. <laughs> Bleef jongen eh, van de Vols. Daar is die van My Number, de titel van een hit die ze de afgelopen zomer hebben gehad. En die hoorde de uitvoering zoals die afgelopen woensdagochtend vroeg klonk in het ochtendprogramma bij Giel Vols. Dus Orlando, dat is Nederlandse muziek. Tessa Doustra is de zangeres die achter dat project Orlando staat. Monday is for drawing lines. the pond till it's empty. Pills don't help you sleep at night. It won't take long for submarines. See what you have left behind. Have you ever tried? Onze band Orlando... onder aanvoering van Tessa Doustra. Dit is nieuwe single Monday is for Drawing Lines. 20 gepasseerd toen ze hiermee scoorde. Dat was met het gezelschap de Stone Ponies. Een liedje van Michael Nesmith, die je dan weer kent van de eh, Monkeys. En het liedje heet The Dufferin Drum. En Linda Ronset eh, die heeft een probleem. Ja, <laughs> naarmate eh, de dagen vorderen en je ouder wordt... komen ook af en toe de ongemakken van ouderdom. En daar heeft Linda Ronset mee te maken. Ze had namelijk een aantal problemen. ze meefde een beetje met haar hand. En op een gegeven moment constateerde ze ook dat het steeds moeilijker werd om te zingen. Verweet dat aan een tekenbeet. Een tekenbeet die ze eerder had opgelopen al een aantal jaren geleden en eh, het schudden van eh, die hand, daarvan dacht ze dat dat de naweeën waren van de schouderoperatie. Maar toen ze de afgelopen weken bij de dokter was, toen had hij een pijnlijke mededeling. Namelijk uh, Linda Ronstedt, die leidt aan de ziekte van Parkinson. Vandaar dus al die symptomen niet meer kunnen zingen en het beven van de handen. Linda Ronstedt, een, een rijk oeuvre, heeft zich gemaakt van aantrekkelijke Songs werd destijds ook wel de cover queen genoemd... van een hoop liedjes waarmee ze een hit had. Die waren beroemd gemaakt door anderen. Stond aan de wieg van, het, eh, van, het van de oprichting van de Eagles. Toen de Eagles nog geen Eagles heten, toen was er een bandje met de mannen van de Eagles waar de Rons deel van uitmaakte. En heel bijzonder in eh, haar carrière is dat ze ook eh, af en toe wel eens afgeweken is... van het pop- en rockpad. Heeft LP's gemaakt met het orkest van Linda Ronstedt... en ook twee cd's, twee LP's onder de titel Canciones de mi padre. Dat is het één lied Duits. La Huasteca está de luto, se murió ya no se oye aquel falsete que es el alma del trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano al guapanguero. Y eran zonas de la sierra las canciones del trovero. La Susana en la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. project Canciones de mi padre. Linda Ronstedt in het Spaans. Rogaciano el Uapanguero. De titel van dat nummer. Heb je onthouden? <laughs> Nou, het hoeft niet. Eh, aan het eind van de uitzending dan krijg je in ieder geval weer de volledige speellijst van de nacht. Klinkt anders op de website te zien. En dan kan je de titel nog eens eh, letterlijk naar lezen. Linda dus, die eh, niet meer zal zingen zoals je haar zojuist hebt gehoord. Zo dadelijk, dan vertellen de vliegende Panthers. Weer een verhaal uit Dickie Dick. Uit de jaren 90 komt dat. En daarna hoor je Neil Young. Maar eerst nog even een oude plaat van eh, Billy Bremner. Loud music in cars. Loud dikkie dik. Ja! Inderdaad, kindertjes. Kom er maar gezellig bij zitten. Dikkie dik is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich de Turing, zeg hij. En wat ziet hij daar? Dikkie dik, een auto. Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij daar? Nicky, de radio. Een pionierradio, ja. Maar wat is er met die radio aan de hand? Um... Jij? Ja? Ja? ja? ja, heeft die, zit hij met Dikkie, heeft die, zit hij met die, heeft die een frontje? Het frontje zit er nog op, ja. Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zouden jullie niet zo'n radio willen hebben? Ja. Dikkie Dik ook. Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars het die uit En meteen begint het alarm op de auto te loeien. En hij begint te rukken en te trekken. Maar oepster de poeps, wie komt daaraan gelopen? Politie is ah, ah, de politie. Aan de politie, die gaan naar de idee. Aan de dat je bent Je moet met mij De politie, Politie. Maar gelukkig heeft Diggy Dik net op tijd de radio te pakken en hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. Ah. En wat zal er gaan gebeuren, denken jullie? Um, uh, gevangenis van Dikkie Dik. Nee. Dikkie Dik moet naar de gevangenis. Niet waar, dat Nee, de politie de politie Ik denk dat niet, hoor. Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 half automatisch. En hij schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. En wat is er met die agent aan de hand? Die is ziek. Die is hartstikke dood. En eindelijk kan Dickie Dick met een gerust hart naar huis. Ja, samen met zijn radio. Met zijn radio, ja. En thuisgekomen gaat Dickie Dick lekker lang uit op die grote sofa liggen. En hij zet een hele gezellige grote dikke... Spuit! Spuit heroïne in zijn pootje. Nou, dat was mij een spannend avontuur van Diggy Dick, zeg. Ja. Ik zou maar zeggen, dag Diggy Dick. Tot, de, volgende keer. Dag, Dick. I caught you knocking at my cellar door. I I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone. I sing the song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun. van Neil Young uit Harvest, The Needle en The Damage Done. Daarvoor het verhaal van Dikke Dik voorgelezen door de Vliegende Panthers en Billy Bremner. Die ging eraan vooraf met eh, de enige hit, hit die hij had als eh, zanger. Loud Music in Cars. Verder is hij als gitarist eh, wel behoorlijk actief geweest... bij een aantal hits van onder andere... Ehm, om eens iemand op te noemen... Um nou, <laughs> dan kan ik niet op zijn naam komen. Nou, ehm, eh, Nick Lowe natuurlijk. Ja, die bedoel ik. Nick Lowe en eh, Dave Edmonds. In dat gezelschap uh, speelde die vaak op gitaar. hem nog maar hier had je hem dus als zanger in dat Loud Music in Cars. Deze jongen komt uit België. Delvis, zo noemt hij zich. like I'm fighting in a war with all my powers. Like I'm fighting for love there never will be ours. Baby, I'm, I'm not a cool guy. Baby, I'm not a smooth ride. I'm the cruel guy who's bumping on the full side. Oh, oh. yeah. Like feelings on a string. Yeah, the music does its thing. Now I'm fighting in a war. for being the wrong man that I am. I was searching for reasons to go on with this jam. Need to find a solution to get through rainy days. Need to open the window to feel the wind in my face. zo heet hij. En hij noemt zich Delvis. Zo dadelijk eh, door Dorald met het nieuws. En na Delvis, de enige echte Elvis. <laughs> Toch? Oh, let him I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. But as I wanna be your teddy bear, put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be. Your baby Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. I don't wanna be a tiger cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. Just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let him be your teddy bear.